was op zoek naar de verleiding van de liefde. Hoorde gitaren spelen een romantisch liedje. Ik liep naar binnen bij die bar en zag haar dansen. Ze greep me vast en zij komt dans een keer met mij. En we gleden zo naar links Zij zei Bella, Bella, signorina met een mooie glimlach. Ik zal jou eens proberen, die dansje goed te leren. Oh, maar Bella, Bella, signorina stond eens te blozen. Toen ik zei, hé hey, mooie meid, ik heb de hele nacht de tijd. En de gleden zo naar links, dit stapje weer naar rechts. We draaiden in de